vergeven. Op een zeker moment gaan we weer als vroeger leven. Zo'n mooie liefde verdient een tweede kans. Het zou jammer zijn, dus ik vraag je weer ten dans. Vergeef me alsjeblieft. zijn geboren voor elkaar. misschien krijg jij.